uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In de buurt van de nationale luchthaven bij Washington D.C. is een vliegtuig neergestort. Dat gebeurde net voor de landingsbaan na een botsing met een militaire helikopter. Het passagiersvliegtuig is neergekomen in een rivier. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. De vlucht werd uitgevoerd door PSA Airlines, een dochteronderneming van American Airlines. Er stonden 60 personen op de lijst met inzittenden... en er zouden vier bemanningsleden aan boord zijn. Het vliegtuig was in Kansas opgestegen en onderweg naar Ronald Reagan Airport in Washington. Alle vluchten van en naar die luchthaven gaan vanwege het incident voorlopig niet door. Hoe de helikopter en het vliegtuig elkaar konden raken is onduidelijk. Israël gaat vandaag 110 Palestijnse gevangenen vrijlaten... in ruil voor acht mensen die door Hamas worden gegijzeld in de Gazastrook. Dat meldt een organisatie die opkomt voor de belangen van de Palestijnen... die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Onder de Palestijnse gevangenen zitten volgens verschillende media ook drie terroristen. 30 gevangenen zijn minderjarig. Amerikaanse president Trump heeft de zogeheten Laken-Riley-act getekend. Een wet waarmee de rechten van immigranten die illegaal de VS zijn binnengekomen verder worden ingeperkt. Critici vrezen dat immigranten die worden verdacht van relatief kleine vergrijpen... door de wet lang worden opgesloten of zonder proces worden uitgezet. Het KNMI gaat bij het afgeven van weersverwachtingen ook kijken naar de hittekracht. De combinatie van temperatuur, wind en luchtvochtigheid. Dat geeft volgens het instituut een beter beeld dan alleen de temperatuur. Het weer. De dag begint regenachtig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon af en toe door.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 With a thing of whispering voices, faces on posters Too many choices, if, when, why, what How much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which you choose a hard or soft?